Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Londen heeft zeker 25 mensen aangehouden... bij een groot anti-immigratieprotest. Op meerdere plekken in de stad ontstonden confrontaties... tussen demonstranten en agenten. 26 agenten raakten gewond. De betogers wilden gebieden binnendringen... die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. De politie zegt dat er geweld moest worden gebruikt... om een conflict tussen de groepen te voorkomen. De anti-islamactivist Tommy Robinson is de organisator van het protest. Er deden meer dan 100.000 mensen aan mee. Het Israëlische leger heeft afgelopen dag zeker 32 mensen gedood in Gaza-stad, onder wie 12 kinderen. Dat meldt het ashiva ziekenhuis, waar de lichamen zijn binnengebracht aan persbureau AP. Bij een van de aanvallen kwam een gezin van 10 personen om het leven. De afgelopen dagen heeft het Israëlische leger de aanvallen op Gaza-stad verder opgevoerd. Volgens de Palestijnse burgerbescherming in Gaza heeft Israël de afgelopen dag meer dan 6000 Palestijnen dakloos gemaakt door hun woningen te verwoesten. Venezuela beschuldigt de VS ervan een tonijnvissersboot te hebben geënterd. Dat zou zijn gebeurd binnen de territoriale wateren van het Zuid-Amerikaanse land. Amerikanen zouden de boot acht uur lang hebben bezet. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela was de vissersboot ongevaarlijk. Zaten er negen bescheiden vissers op. De VS heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De spanningen in het Caribisch gebied lopen de laatste tijd op. Begin deze maand werden elf mensen gedood bij een Amerikaanse aanval op een motorboot uit Venezuela. Volgens president Trump was die vol met drugs, maar dat is niet bewezen. Het weer vannacht in het binnenland droog aan de kust buien. Het koelt af tot een graad of 9. Komende dag op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig. Het wordt 19 graden. In de avond vanuit het zuidwesten regen.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 I'd do anything for you Still I start down from the sky But it's up for us to see Oh, I ask of you, yeah Just one thing, baby Just one thing, just one thing Thank you. 106.9 FM. is geen medicijn tegen het tikken van de klok.